De liberalen kregen bijna 29% van de stemmen, goed voor 12 van de 39 zetels. Het CDA blijft gelijk in Venlo. De PvdA is de grote verliezer en raakte bijna de helft van zijn aanhang in Venlo kwijt. De Sociaaldemocraten deden het wel goed in de Groningse fusiegemeente Oldamt. De PvdA blijft daar afgetekend de grootste partij. In Pelemaas en in Vendraai is het CDA als winnaar uit de bus gekomen. Trots op Nederland van Rita Verdonk scoorde goed in Zuidplas. Ton haalde daar twee zetels. De VVD en de lijstverbinding ChristenUnie-SGP haalden de meeste stemmen in Zuidplas. De opkomst in de gemeente waar gisteren verkiezingen werden gehouden viel tegen. Bijna overal gingen minder mensen stemmen dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Arend Jan Boekenstein stapt op als Kamerlid van de VVD. Hij had uit de school geklapt na een gesprek met koningin Beatrix. Hij zei dat de koningin zich zorgen maakt over de hypes in de politiek en de vele spoeddebatten. Boekestein vindt dat hij nu niet meer kan functioneren als Kamerlid en zal zijn excuses aanbieden. De afgelopen dag ontving de koningin voor het eerst weer Kamerleden nadat die bezoeken tien jaar geleden waren afgeschaft omdat er vaak uitspraken van de koningin werden gelekt. Frankrijk heeft zich met grote moeite geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. De Fransen speelden thuis met 1-1 gelijk tegen Ierland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-0 voor Ierland. En omdat de Fransen uit met 1-0 hadden gewonnen, moest er worden verlengd. In die extra tijd scoorden de Fransen, maar het doelpunt was omstreden... omdat er hens zou zijn gemaakt door een Franse speler. Rusland gaat niet naar Zuid-Afrika. Portugal en Algerije plaatsen zich wel. Het weer, het koelt af tot 7 graden.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 We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk eenzame Ik had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou zingen. De eerst niet van verloofden. Een liefdesduet. Wie weet worden der wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen.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 Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de nou bril. staan oude koffie. Ik ben de paus, jij bent de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol. dat soort dingen tenminste.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 And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you no no, no, no, you got to try. What you gonna do when it all comes out? When I see you, what you all around. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie. shook, shook, shook, shook all over the place. I say, come on, baby, when the